Morat Rouakili met het NOS Journaal. De Poolse president Duda is kritisch op het feit dat de Duitse bondskanselier Schulz... en de Franse president Macron in gesprek blijven met president Poetin. Dat zegt hij in gesprek met de Duitse krant Bild. Volgens Duda leveren die gesprekken niets op. Ook geven de gesprekken de schijn van legitimiteit aan iemand... die verantwoordelijk is voor de misdaden die het Russische leger in Oekraïne pleegt, vindt de Poolse president. Schulz en Macron spraken vorige week nog met Poetin... over onder meer de hervatting van de graanexport uit Oekraïne. De betrekkingen tussen Algerije en Spanje hebben een nieuw dieptepunt bereikt. Het kantoor van de Algerijnse president verbreekt de vriendschapsband... die 20 jaar geleden is gesloten met Spanje. De oorzaak van de spanningen is een meningsverschil over de status van de westelijke Sahara... Net als Nederland staat Spanje achter de autonomieplannen van Marokko voor de geannexeerde regio... tegen het zere van Algerije dat onafhankelijkheidsbeweging Polisario steunt. Algerije verwijt Spanje een niet te rechtvaardige draai. Bij de gebeurtenissen gisterochtend in Berlijn zijn 14 schoolkinderen en een leraar uit de deelstaat Hessen gewond geraakt. Een lerares van 51 kwam om het leven toen een auto op de stoep op hen inreed. De bestuurder zit vast. Over zijn motief is niets bekend. Een wetsvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren... voor een algeheel vuurwerkverbod zal geen meerderheid halen in de Tweede Kamer. De partijen denken dat een verbod helpt om het aantal vuurwerkslachtoffers naar beneden te krijgen... en de overlast voor mens en dier te verminderen. Maar zeker 86 Kamerleden zijn tegen. De meeste gemeenten zijn wel voor een vuurwerkverbod. En dan het weer. In het noordoosten valt eerst nog wat regen. In de rest van het land zijn er opklaringen met lokaal een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Overdag af en toe zon en in het oosten kan middags nog een bui vallen.